Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het minimumloon en de bijstand moeten omhoog. Anders komen veel mensen in geldproblemen. Dat heeft de armoedeminister laten onderzoeken. Eind dit jaar vervallen de energietoeslag en het prijsplafond. En als het kabinet niet ingrijpt, komen meer dan een miljoen mensen straks niet meer rond. En deze vrouw knoopt nu al de eindjes aan elkaar. Dingen die geld kosten... Eh, doe ik niet met de kinderen. Dus ik koop geen kleding voor mezelf. Ik ga niet uit. Ik ga niet op vakantie. De, de kinderen ook niet. Wij, eh, onze uitjes zijn gewoon lekker naar de speeltuin. Volgens het onderzoek zou ook de kinderbijslag omhoog moeten. In Frankrijk gaan er komende nacht weer extra agenten de straat op. Dat zegt president Macron, die speciaal voor crisisoverleg uit een belangrijke EU-top was weggegaan. In Frankrijk is het al dagen onrustig nadat een minderjarige jongen werd doodgeschoten door een politieagent. Afgelopen nacht waren er door het hele land rellen. En Macron zegt tegen ouders ook dat ze hun kinderen goed in de gaten moeten houden. Er moet veel meer geld komen om de landbouw in Nederland natuur- en klimaatvriendelijker te maken. Dat zeggen de provincies tegen Den Haag. Het kabinet had daar al 22 miljard euro voor vrijgemaakt. Maar de provincies willen zeker het dubbele. Volgens deze Overijsselse bestuurder kan het niet anders. We weten wat we nodig hebben vanuit onze ervaringen... waar we al tien jaar met gebiedsprocessen bezig zijn. Dan is dit het bedrag wat nodig is. En daar is niet nog wat af te halen, een paar miljard... zodat de minister ook daadwerkelijk <laughs> uit kan komen met het geld dat ze heeft. Absoluut niet. Maar natuurminister Van der Wal zegt dat er geen extra geld meer bij komt. En nu al ontstaat er een grote gekte door de nieuwe show van deze cabaretier. Bakken worden, bakken Ja, het is eh, Jochem Meijer natuurlijk. Kaartjes voor zijn nieuwe show Net alsof gingen om 1 uur vanmiddag in de verkoop. En al gelijk stonden meer dan 100.000 mensen in de digitale wachtrij. De kaartjes zijn ook gelijk helemaal uitverkocht. Meijer zegt op Instagram dat iedereen evenveel kans maakt. En dat mensen zich ook geen zorgen hoeven te maken omdat zijn tour nog wel eventjes duurt. Heb ik nog het weer voor je. Er kan zo ook nog een buitje vallen. Het is maximaal 24 graden. Morgen vroeg bewolkt en regenachtig. En dan wordt het niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in onze regio. Het zijn veelal korte files hoor. Met 3, 4, 5, misschien 6 minuten vertraging. 10 minuten op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. Ook 10 minuten op de A9 vanuit Amstelveen naar Den Helder bij Heilo. Kwartiertje vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Volendam.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. Ooh, baby, I am not your Casanova. to know just how I really feel Cause I can't let you go en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet blijft bij het besluit om de gasputten in Groningen... nog tot oktober volgend jaar open te laten. De gaskraan gaat wel dit najaar dicht... maar staatssecretaris Velbrief wil de mogelijkheid hebben... om gaswinning beperkt op te starten als dat nodig is. De Franse president Macron heeft gezegd dat er extra politieagenten worden ingezet komende nacht. Afgelopen dagen waren er rennen vanwege de dood van een 17-jarige jongen. Die werd doodgeschoten door een agent nadat hij weigerde mee te werken bij een verkeerscontrole.